Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS. PVV-leider Wilders noemt de twee fractieleden die vandaag zijn opgestapt rancuneus. En hij denkt dat ze bang waren om op een onverkiesbare plaats te komen op de lijst van de PVV. Wim Kortenhoeven en Marcial Hernandez stappen met onmiddellijke ingang uit de fractie. Volgens hen heeft Wilders in april op eigen houtje besloten met het kabinet te breken. Dat zou niet met de fractie zijn besproken en het resultaat van de onderhandelingen is nooit aan de fractie voorgelegd. Ze noemen dat een schoffering van PVV-kamerleden. De twee namen hun besluit om op te stappen toen bleek dat de PVV-kamerleden het verkiezingsprogramma alleen een half uurtje mochten inkijken. De politie heeft in Almere gisteravond een voortvluchtige verdachte opgepakt. De politie kan niet zeggen waarvan de man van 19 wordt verdacht. Hij werd sinds begin vorige maand gezocht. Het zou om een zwaar misdrijf gaan. Bij zijn arrestatie gisteravond richtte de man een vuurwapen op het hoofd van een agent. Het bleek later nep. Na zijn arrestatie werd de man onwel. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Een bomaanslag op een markt in de Iraakse stad Diwania heeft aan zeker 24 mensen het leven gekost. De aanslag was in de buurt van een moskee waar Shiiten zich opmaakten voor een pelgrimstocht. In de afgelopen weken is het aantal aanslagen in Irak toegenomen. Daardoor neemt de vrees toe dat het land weer volledig in de greep komt van het geweld tussen Shiiten en Soenieten. De politie heeft een einde gemaakt aan de blokkade van een schip in de haven van IJmuiden. Vier actievoerders van Greenpeace zijn opgepakt. Ze hadden zich vorige week vastgeketend omdat het schip op het punt stond te gaan vissen in de wateren rond Australië. Formule 1 testcoureur Maria de Vilota is bij een crash in Engeland zwaar gewond geraakt. De 32-jarige Spaanse botste met haar bolide tegen een geparkeerde vrachtwagen. De Vilota maakte haar eerste testrit voor het Formule 1 team van Marussia. Het weer. In het westen bewolkt, mogelijk wat regen. In het oosten meer kans op zon, maar ook enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het... Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de De Diemen en Muidenberg 4 kilometer. De rechterrijshok is daar dicht, er staat een vrachtwagen stil.